Daar sta je dan, met je handen in je haren. God, daar sta je dan, voor jezelf uit te staren. Waarom ging je dan? Liet mij alleen, ik snap niet hoe dat kan. Het is koud en kil, hoe lang kunnen nachten duren? Het is zo leeg en stil. Langzaam kruipen alle uren die ik met je deel. Ik hou je vast totdat de morgen komt. het lijkt dat jij nog altijd bij me bent. Alles wat ik had, heb ik gegeven. Al wat er was, is nu verleden. Ik ben de verliezer, maar ik zal het dragen. onze